Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. We worden er niet gezonder op. Meer mensen hebben bijvoorbeeld last van overgewicht en astma. En we hebben meer mentale klachten. Daarvoor waarschuwen ruim 20 organisaties. Al die klachten hebben vier hoofdoorzaken, zegt deze onderzoeker. Tabak eh, uiteraard, eh, dan ultrabewerkt voedsel, alcohol en fossiele brandstof. Vier industrieën waar we natuurlijk voor een deel eh, veel aan blootgesteld worden... en waarvan we steeds meer zien dat eh, hun verdienmodel eh, onze gezondheid eh, in sterke negatieve mate beïnvloedt. Volgens de organisaties moet de politiek meer doen... zoals groente en fruit goedkoper maken. Het aantal mensen dat geen nieuws meer volgt is wereldwijd gestegen. Dat schrijft de BBC. Wereldwijd gaat het om bijna 4 op de 10 ondervraagden die geen nieuws meer volgt. Eerder was dat 3 op de 10. Mensen mijden het nieuws omdat ze het deprimerend of saai vinden, zeiden ze tegen de onderzoekers. En honderden auto's kwamen gisteravond vast te zitten in de modder op een parkeerterrein bij de veerterminal in Harlingen. Ze konden geen kant meer op en nou, dan zit er maar één ding op, Iedereen was aan het wachten op die eh, vork heeft terug, maar die kwam niet. Dus toen eh, waren er eh, hele flinke mevrouw en meneer en die zeiden gewoon, nou, we gaan duwen. Dus ontstond er een uh, modderteam van ongeveer 12 mensen, jong en oud door elkaar. En die hebben er 15 auto's uitgeduwd. De blubber was ontstaan door alle regen van de afgelopen dagen... en omdat het extra druk was door een festival in de buurt. En veel kleine oogjes vandaag. In Hamburg en in veel plekken in Nederland was het tot in de vroege uurtjes feest... na de overwinning op Polen. Ja, geweldig. Maar jongens, wat was dit spannend, hè? Ongelooflijk, joh. Het was echt oprecht niet te doen in het stadion. Man. Elke keer als die Polen aan de bal waren, jongen. Iedereen zat op het puntje van zijn stoel. Hij heeft echt een standbeeld verdiend, hoor, die Wout. Die man, die is zijn gewicht in goud waard. Wout moet een standbeeld. De komende dagen kunnen de Oranje-spelers bijkomen. Pas vrijdag moeten ze weer. Het team van Koeman speelt dan tegen Frankrijk. En het weer nog aan de kust droog en flink wat zon. In het binnenland meer wolken en kans op wat regen en onweer. Het wordt 19 tot 21 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits begint rommelig in de regio. Allereerst de A9, de weg tussen Alkmaar en Amstelveen. In beide richtingen is de weg helemaal dicht bij de Schipholbrug. Komt door uitgelopen wegwerkzaamheden van afgelopen nacht. Eerst was het één richting, maar nu lijkt het er toch op dat de weg in beide richtingen dicht zal blijven. Eh, daardoor ook al file op de A2 richting Amsterdam tussen Breukelen en Amsterdam Zuidoost, 10 minuten in de file.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 het lijkt alsof niemand om je geeft Please forgive me for all the wrong I've done. Please come back home, girl. Mm-hmm. I know you put all your trust in me. Oh, oh. I'm sorry that you regio. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Uit onderzoek van het loket Kansspel blijkt dat 6 op de 10 jongeren deze zomer gaan gokken op sportwedstrijden. Vooral jonge mannen zeggen dat te gaan doen. In Ecuador worden 30 mensen vermist na een aardverschuiving in het midden van het land. Zeker 6 mensen kwamen erbij om het leven, ook raakten 9 mensen gewond. Een deel van de snelweg A9 richting Schiphol blijft dicht tijdens de ochtendspits. Komt door uitgelopen werkzaamheden. Tussen Hodendrecht en Badhoevedorp is waarschijnlijk tot 10 uur geen verkeer mogelijk.